Toen kwamen er 40.000 mensen. Vandaag waren het er waarschijnlijk zo'n 10.000. Officiële cijfers zijn er nog niet. Deze man liep mee voor zijn kleinkinderen. Grootouders voor het klimaat. Er moet nu actie komen, er moet nu iets gebeuren. Ja, voor onze kleinkinderen. Anders is het echt te laat. Ja, echt bezorgd. De organisatie heeft voor Rotterdam gekozen vanwege de rol die de haven speelt in de industrie voor fossiele brandstoffen. Het aantal doden door overstromingen in India is opgelopen tot boven de 60. In het noordoosten van het land hebben mensen al weken last van noodweer. Een groot deel van het gebied staat blank, zegt het Nationale Rampenteam. The situation had been a little grim because uh, there had been heavy rainfall since the past few days, and uh, the whole of Assam is uh, inundated. And uh, the quantum depends; uh, uh, it, it varies from place to place. Er zijn ook aardverschuivingen en modderstromen. Ook in buurland Bangladesh zijn dit weekend doden gevallen door het noodweer. Door blikseminslagen kwamen zeker negen mensen om het leven. Een vrouw zou zaterdag tijdens een festival in Den Haag geprikt zijn met een naald, schrijft het AD. Volgens de organisator van het festival zagen beveiligers hoe een man een naald in het lichaam van de vrouw stak. De man is opgepakt. En hoe leer je zo snel mogelijk nieuwe mensen kennen als je net verhuisd bent? Die vraag hadden dominee van der Knijf en zijn vrouw een jaar geleden... toen ze in Wilsum in Overijssel kwamen wonen. De oplossing bleek simpel. Begin gewoon een pakketpunt in je huis. Dus je leert namen kennen, want ja, die zie je op de pakketjes. Nou, en je ziet ze aan de deur en je kunt gezellig een praatje maken. De een heeft er wel behoefte aan, de ander niet. Nou, dat laat ik een beetje van het moment afhangen. Ja, de buurt is er blij mee. In zo'n klein dorpje als dit eh, ja, kent iedereen elkaar gauw. En als nieuwe mensen hier komen wonen, zeg maar, dan... Eh, nou, je, je bent al snel ingeburgerd, zeg maar, hoor. En dan nog het weer. Bijna overal droog. Zo'n 20 graden. Vanavond plaatselijk wel wat regen. Morgen droog. Af en toe een zonnetje. Dan ook een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Eindelijk alleen, het heeft al veel te lang geduurd En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur De regendruppels op mijn ramen tikken door De radio staat aan, alleen de zender is verstoord Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord, waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze pauze. de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was niet. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo buiten beweegt alles nu in slow -mo. Mensen zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo.